Zes uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oud-vicepresident Joe Biden is hard aangevallen... tijdens het tweede verkiezingsdebat van democratische presidentskandidaten... onder meer over zijn leeftijd en zijn steun in het verleden... aan het beleid dat rassenscheiding in de hand werkte. Volgens senator Harris steunde hij dat beleid... maar de 76-jarige Biden zei dat ze zijn positie van destijds verdraaide... Biden gaat aan kop voor de democratische nominatie. Hij heeft ruim 30 van de kiezers achter zich. Bernie Sanders volgt met 16 Veel van de andere 23 kandidaten hebben minder dan 1 steun. De politie heeft vanwege de vermissing van een meisje uit Rotterdam... een Amber Alert uitgestuurd. De 12-jarige Hania vertrok gisteren om half één van school. Ze had tegen een docent gezegd dat ze een afspraak had met de orthodontist... maar dat bleek niet zo te zijn. Haar familie sloeg alarm toen ze niet thuis kwam. De politie noemt haar vermissing urgent en zorgwekkend. Het aantal passagiers dat via Schiphol vliegt blijft groeien, maar niet veel. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in het eerste kwartaal van dit jaar... 15,5 miljoen mensen via Schiphol reisden... een groei van 1,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De passagiersaantallen groeien niet veel meer... omdat Schiphol al sinds vorig jaar tegen de afgesproken limiet... van 500.000 vliegbewegingen per jaar zit. De afdeling spoedeisende hulp van het OOVG-ziekenhuis in Amsterdam-West... was vannacht dicht vanwege een gesprongen waterleiding. 22 patiënten die er op dat moment waren... zijn naar andere afdelingen van het ziekenhuis gebracht... of naar een andere locatie van het OOVG.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 No, I won't let you leave. your personality, baby, that captivated me. Soon as you try and understand, together we'll find reality. She told me to walk this way. Told this way. Walk this way. Told this way. She told me to walk this way. Told this way. Walk this way. Told this way. Well, just give me a kiss. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. internet. www.zfmzandvoort.nl say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to.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 tijdens het tweede verkiezingsdebat van democratische presidentskandidaten. Onder meer over zijn leeftijd en de steun die hij zou hebben gegeven... aan het beleid dat rassenscheiding in de hand werkt.